tijd in de zogeheten Shanghai-ranking. Wereldwijd is Utrecht wel uit de top 50 verdwenen. De Universiteit van Shanghai stelt elk jaar de Academic Ranking of World Universities samen. Op nummer 1 staat al jaren de Amerikaanse universiteit Harvard. De beste in Europa is Cambridge in Groot-Brittannië. Voor het opstellen van de ranglijst wordt gekeken naar de onderzoeksresultaten en naar het aantal publicaties in gezaghebbende wetenschappelijke tijdschriften. Ook wordt bijgehouden hoe vaak wetenschappers van een universiteit worden geciteerd en hoeveel onderscheidingen medewerkers en afgestudeerden krijgen.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 myself De like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 so you got the brain for your breath

Música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 man 一动。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 Maar president Korea twittert dat er nog geen besluit is genomen. Hij liet eerder weten dat er waarschijnlijk deze week nog een besluit valt over de asielaanvraag. Assange zit al een paar maanden in de ambassade van Ecuador in Londen, waar hij politiek asiel aanvroeg. Hij wil daarmee voorkomen dat hij aan Zweden wordt uitgeleverd, waar hij van verkrachting wordt beschuldigd. Ook de VS wil hem berechten voor het openbaar maken van vertrouwelijke diplomatieke documenten. De gemeenten Weert, Venlo en Buren doen bij de politie aangifte van computerhacking. Hun netwerken werden vorige week lamgelegd door het dorivel virus Andere instanties overwegen ook aangifte te doen. Het virus verspreidde zich vorige week razendsnel via e-mail. 30 overheden en instellingen werden erdoor getroffen. De gemeente Weert heeft volgens een woordvoerder tienduizenden euro schade geleden. Bij een paprikateler in het Westland is vorige maand een schadelijke snuitkever ontdekt. Vanwege het economische risico voor andere telers.